Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie maakt zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen... snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen... zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken. Ook hebben ze geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. Maar de Servische bewoners accepteren dat niet. President Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs... niet in het belang van zijn land. Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid uit... maar het land is door Servië nooit erkend. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's profiteert van de schuldencrisis. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal met 56 stijgen tot ruim 130 miljoen euro. De omzet kwam ook flink hoger uit op ruim 420 miljoen. De winststijging is te danken aan het feit dat er meer schuldpapier is uitgegeven. Moody's verwacht minder goede resultaten voor het tweede halfjaar. Een van de topmannen van de kredietbeoordelaar moet zich in Washington verantwoorden voor de rol van Moody's in de financiële crisis. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in New York een klok aangezet... die aftelt tot de Olympische Spelen in Londen, die precies over een jaar beginnen. Gisteravond waren er in Londen al festiviteiten om het aftellen naar de Spelen te vieren. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik vanaf de 10 meter plank in het nieuwe zwemstadion. En dat is het laatste van zes grote sportcomplexen in het Olympisch Park in het oosten van Londen. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog. Minima rond 13 graden en bij opklaringen kans op mistbanken. Vanochtend zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien.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 Je hoorde Simply Red met de stem van uh, Mick Hucknall erin. En eh, het liedje dat je hoorde, dat heet eh, Sunrise. Mick Hucknall, die op dit moment actief is bij The Faces. Want The Faces, met Mick Ronson en zo, die zijn nog steeds actief. Een paar weken geleden toen waren ze nog aanwezig op het Bospop Festival. Mick Hucknall, de Sunrise, dat was wat je hoorde. Welkom, dit wordt de laatste uur van De Nacht Klinkt Anders vijf uur geweest. Ik kan onderhand zeggen, goedemorgen. En Anouk, die ga je zo dadelijk ook horen. En ik heb iets eh, weg te geven, namelijk een eh, nieuwe cd, een dubbel cd zelfs, van eh, Rowan Herzen. Ik krijg daar een opdracht voor me, die betrekking heeft met de groep Rowan Herzen. En als je daar het goede antwoord op weet, dan mag je dat doormailen naar de nacht klinkt anders. En dan weet je volgende week of je in de prijzen bent gevallen van die nieuwe dubbel cd, Mannen van Staal van Herzen Goed, ik had het al over uh, Mac Hucknall die met de feestjes aanwezig was op Bospop. Ook Anouk was daar aanwezig. Hier is ze nog eens een keer met I'm Not a Cliché. Anouk. It's not what I what cliché dat zij ook zong op dat Bospopfestival alweer van een paar weken geleden. En ook die dit jaar een festivaltour doet. Rock deze onder andere. En 13 augustus dan staat ze op het Festival En dan zal ze ook dit ongetwijfeld zingen. I'm Not a Cliché, eh, Anouk dus. En verrassend bij dat op, optreden van Bospop... vond ik eh, de zangeres in de achtergrondvokale. Treintje Oosterhuis deed daar onder andere aan mee. Goed, Anouk dus. Eh, ik had het al over Rauw en Herzen. Die hebben een nieuwe dubbel-cd uitgebracht... onder de titel Mannen van Staal. Op dit moment de Radio 1-cd van deze week. Je kan die cd winnen en dan moet je een vraag beantwoorden. En de vraag luidt... Wanneer is het volgende optreden van Rauw en Herzen? Zoek het maar lekker uit en mail dat maar naar de Nacht Klinkt Anders hier op Radio 1. Ik laat je geen track horen van dat album, zou ik volgende week doen. Ik laat iets anders horen, dat we van de Varen vorig jaar hebben opgenomen. Rowan Herzetant trad toen op in Spekers met Koppen. is het maar dom, zoals dat klonk 23 oktober vorig jaar in uh, Spijkers met Koppen. Het Radio 2-programma dat op dit moment met zomerreces is. Ehm, maar dat geeft allemaal niet, want eh, er is een vervangprogramma. Dolph Jansen die praat elke week met een bekende Nederlander. Hoewel, in dit geval aanstaande zaterdag met een bekende Surinamer. Roé Verveer, die laat zijn muziekkeus horen aan Dolph Jansen. En een van de platen op zijn lijstje, dat is een salsa-artiest, namelijk Oscar de Leon. Ha sido solo hasta hoy que me decido descubrir la verdad que no hay nadie en el mundo a quien yo amé como te he amado a ti en todo momento. Quedándote a mi lado todo el tiempo, llevando de la mano mis locuras, sabiendo que en el fondo otra más, tan solo tú, tan solo siempre tú. surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Mark's tears, well, look at mine. The people on the street have all seen better times. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be heart truly will tell you, my friend. Any minor world it breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there. No. 1974. Amy Major dudes En je hoorde Steely Dan. Daarvoor Oscar Leon met Ton Solo Siempre en Oscar de Lyon. Die kan je ook aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 horen bij Zomerspijkers op Radio 2. Dolph Jansen praat dan met de Surinaamse cabaretier Rowe Verveer. En Oscar de Lyon is een van de favoriete artiesten. Nog even terugkomen op Rauw en Herzen. Die eh, dubbel cd van hun, die op dit moment Radio 1 cd is. Eh, Mannen van Staal. Daar uh, kan je eigenaar van worden, van die dubbel cd. Je moet dan naar de Nachtgelinkt Anders mailen wanneer het eerstvolgende optreden is van Rowan Herzen. Doe je best, zoek het maar lekker uit. En zoek ook maar lekker eh, het adres uit van... Eh, het e-mailadres van de Nacht Klinkt Anders. Leuke opdrachten om daarmee bezig te zijn. Goed, afgelopen zondag was er de laatste uitzending...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 Though I usually stay on track, finally we'll realize that. Again, I'm selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, I'm selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, again. Bandit. En zoals ik al zei, ze waren afgelopen zondag te gast... in de voor dit seizoen alweer laatste aflevering van Radio Tour de France. Live muziek, levende muziek in dat programma. En zij speelden daar hun eh, meest recente hit onder de titel Again. En vandaag kan je de mannen en heren van Splendid... ze komen uit Den Haag trouwens eh, ook nog gaan bekijken als je in Tilburg bent. Maar daar treden zij op... Eh, tijdens die hele grote kermis die daar aanwezig is op dit moment. Splendid dus met Again. Uh, ja, vorige week en eh, afgelopen week hebben we hier in de nacht Anders eh, ruim aandacht besteed aan die radio Tour, Radio 1 Tour Top 100... met alleen maar Franse muziek. Een heleboel reacties daarna gehad. Dank daarvoor. Zelfs uh, ouderwetse reacties in de vorm van kaartjes en zo. <laughs> Ik wist niet wat me overkwam. In ieder geval, ehm, het voornemen is om in eh, de komende periode... meer aandacht te gaan besteden aan het Franse repertoire. Oud en nieuw repertoire. Om te beginnen maar iets ouds uit 1968. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot. vive la sangria. de se remplir un verre et puis de se mettre à chanter jusqu'au matin. Ay que viva la sangria, ay que viva la sangria, ay que viva la sangria, ay que viva la sangria. Au milieu de la nuit perdue dans la fumée, les guitares ont souvent des cris qui donnera tout ce qu'il a pour un instant. Et qu'apporte à la fin s'il ne nous reste rien. Puisque le jour se lève, il est temps de nous séparer. september, dan wordt ze 77 jaar. 28 september om precies te zijn. En je hoorde haar zingen. En ze is wel bekend geworden door haar verschijning op het witte doek. Brigitte Bardot, Aike Vive La Sangria. Oud-Frans repertoire dus. Dit is nieuw. Alpha Blondie. De nieuwe single van hem heette Vuvuzela. je dis sans exception, je ne suis pas un donneur de leçons, c'est une question de protection pour toutes les générations, et cela sans exception. C'est la protéger. Waka waka sécurisé, quand il n'y a pas de danger, le vous vous est là peut sonner. You got to protect your vous vous est là. I say protect your vuvuzela. Don't let HIV take your life. Protect your vuvuzela. You got to zo eh, rond dit tijdstip eh, zullen we weer aandacht besteden aan eh, Franse muziek. In ieder geval laat ik dan een nieuwe plaat horen en een oude plaat. Welke? Dat zien we dan wel weer. In ieder geval hoorde je nu een nieuwe plaat. En dat was van Alpha Blondie, een reggaezanger die al aardig wat jaren meedraait. En op dit moment staat hij in Frankrijk in de belangstelling met zijn album Vision. En daarvan hoorde je dan de single die daar is uitgebracht. Vuvuzela, Alpha Blondie. Dan de jarige waar we aan toe zijn gekomen. Op de verjaardagskalender zien we de namen staan van eh, Remco Kampert. Die is vandaag jarig, werd in 1929 geboren. Ook jarig vandaag Monique van der Ven, die is van 1952 en van 1954. De Venezolaanse president Hugo Chavez. Van 1954 is die. Dan een aantal mensen die eh, ook op de verjaardagskalender zijn, staan... maar we hebben een kruisje achter moeten zetten. Want in 1994 overleed Jacqueline Kennedy. En in 1977 Theo Eertmans. Theo Eertmans? Ja, Theo Eertmans, eh, de voorganger van... Eh, Astrid Joosten en Kees Driehuis. Vara Quizmaster in de periode van het tijdperk dat alles nog in zwart-wit werd uitgezonden. Vorige week zag ik daar toevallig nog een fragment van. Bij Omroep Max, die op dit moment een... Uh, programmaserie heeft lopen met allemaal oude televisiefragmenten. En ik zag daar inderdaad eh, Theo Eertmans met Mauts. Theo Eertmans die destijds in de, aan het eind van de jaren 50, begin jaren 60... presentator was van het quizprogramma Je Neemt Er Wat Van Mee. Een kennisquiz. En degene die uiteindelijk winnaar was. Die moest een aantal rondes doorlopen. Die ging met duizend gulden naar huis toe. En dan moest je nog één cent inleveren, want als je duizend gulden kreeg, contant, dan moest je daar belasting over betalen. Maar zat je net onder die eh, duizend 1000 gulden, dan eh, hoefde je geen eh, belasting te over te maken aan de Belastingdienst. Dus de winnaar die gaf dan trouw 1 cent aan Theo Eertmans. En Theo Eertmans gaf dan eh, trouw 1000 euro aan eh, degene die eh, de quiz had gewonnen. Nou goed, dat programma dat werd afgesloten met een tune. Ehm, hoe was dat programma opgebouwd? Het kwam niet uit een studio, maar uit een theater, dat programma Tel uit je winst. En als muzikaal intermezzo was er dan een combo met een zanger of een zangeres. En aan het eind van het programma Tel uit je winst werd er een tune gespeeld. En dat was Pennies from Heaven. Je hoort dat nu in de uitvoering van eh, pianist Teddy Wilson en zangeres Billie Holiday. from heaven. van Meer, dat was de titel van dat quizprogramma... dat Theo Eertmans presenteerde eind jaren 50, begin jaren 60... op de VARA TV, toen er nog één net beschikbaar was... voor eh, de Nederlandse televisie. Theo Eertmans, 1922 geboren op de dag van vandaag... en hij overleed in 1977. Wat, nu we het toch over televisie hebben, eh, ik laat je nog wat eh, televisietips eh, horen. Oh ja, overigens, je hoorde net Teddy Wilson aan de piano met zijn combo... met de zang van Billy Holiday en Pennies from Heaven... waar je neemt er wat van meer altijd werd afgesloten. Nou, wat de televisietips voor vanavond. Heb je de beschikking over BBC 4, dan kan je kijken vanavond naar optredens van... Coldplay. En eh, dat begint om tien voor elf. Het is het optreden dat ze onlangs gaven op het Glastonbury Festival. En verder is er ook nog eh, een optreden van eh, Mumford Sons later op de avond. Verder vanavond op Nederland 3 om 10 minuten over 11... het uur van de wolf, de documentaire When You're Strange... over de The Doors... En de Doors, er is nog veel meer Doors toestanden te doen op de Nederlandse televisie. Maar eerst eens even de Doors zelf. Hier zijn ze met People Are Strange, Tim Morrison en de zijne. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are unwanted when you're down. People Are Strange met Jim Morrison in de hoofdrol. En wat ik al zei, morgenavond om 10 minuten over 11 in het Uur van de Wolf... de documentaire When You're Strange. Een dag later, zaterdagavond, ook op Nederland 3... om 10 minuten, over, om 10 minuten voor half 12 de film, de speelfilm The Doors... geregisseerd door Oliver Stone. Met natuurlijk ook weer de muziek van The Doors. Dus veel Doors en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat het... Eh, 40 jaar geleden is, deze zomer 40 jaar geleden is dat eh, Jim Morrison kwam te overleden. Veel Doors dus. Eh, te beginnen morgenavond 10 over 11 op Nederland 3 en eh, zaterdagavond met die speelfilm The Doors. Vanavond op de televisie George Michael, die is te gast in het overzicht van het beste uit 30 jaar tv-show op Nederland 1 tussen 11 en 12. Hier is George Michael, bij de nacht ging het anders. De verhalen op Radio 1 met A Different Corner. I've been Michael. Vanavond is hij te zien in het beste uit 30 jaar tv-show. Het programma van uh, dat al zo lang bestaat. En er komt zelfs een eh, nacht waarin al die... Eh, koppen behoefden nog eens een keer eh, voorbij komen. In ieder geval eh, vanavond tussen 11 en 12 weer een eh, gedeelte uit het beste uit 30 jaar tv-show met George Michael daarbij van de partij. Als dat is afgelopen, even een kwartiertje wachten, want dan begint op het Belgische Canvas Later het BBC-programma met Jules Holland. En vannacht kun je kijken naar de optredens van onder andere David Gilmore, Natalie Cole en Elbo. Elbo, die ook een maandje geleden aanwezig was op Rockwerchter. Van Rockwerchter, Lippy Kids. without Simeon Strong. But the cigarettes and it was everything then. Do they Affected by simian stroll. No. ze deden het al zo mooi op eh, Pinkpop. En ze deden het eh, nog mooier met publiek erbij op Rockwerchter een maandje geleden. En deze opname die is in uh, België op een single uitgekomen. Lippy Kids. Je hoorde Elbow en die kun je dus vanavond nog eens keer bekijken... bij een studio optreden bij Later with Jules Holland. Vanaf kwart over twaalf tot ongeveer één uur op het Belgische Canvas. Damien Rice, Back to the Beginning, de titel van eh, het liedje wat je hoorde. Dit was het dan. Vier uur lang heb je kunnen luisteren naar het muziekprogramma van Radio In. De Nacht klinkt anders met muziek van heinde en verre, van alle genres en van alle tijden en voor alle leeftijden. Volgende week nieuwe aflevering tussen 2 en 6 in de nacht van woensdag op donderdag. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van deze donderdag. En graag tot volgende week weer, vanaf 2 uur, midden in de nacht. Hoi!